met het NOS Journaal. Bij de steekpartij in het centrum van Amsterdam zijn vijf mensen zwaar gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. Ze werden vanmiddag in de buurt van de Dam neergestoken, mogelijk op verschillende plekken. Ook de verdachte raakte gewond. Die werd door een omstander tegen de grond gewerkt en daarna gearresteerd door de politie. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Ook is er nog niks duidelijk over het motief of de aanleiding van die steekpartij. De deal tussen de VS en Oekraïne lijkt nog lang niet rond. Volgens president Zelensky van Oekraïne zijn de VS de voorwaarden constant aan het veranderen. Dat zei hij na afloop van de Oekraïne-top in Parijs... waar 30 regeringsleiders bij elkaar waren. Volgens Zelensky bestuderen advocaten nu verschillende versies van een eventuele deal. Ook zei hij dat hij bereid is naar Washington te gaan... zodra er een duidelijke overeenkomst is. De milieuactivistengroep Just Stop Oil stopt met radicale klimaatacties. De beweging werd drie jaar geleden opgericht om verandering te brengen in de fossiele energiewinning. Just Stop Oil kwam de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld door het gooien van soep naar schilderijen van Van Gogh in Londen. En het bekladden van het monument van Stonehenge met oranje verf. De groep zegt dat doelstellingen voor een groot deel nu zijn bereikt. Zo werden nieuwe olie- en gasvergunningen onwettig verklaard. Toch houdt de beweging niet niet op te bestaan. De groep zegt met een nieuwe strategie te komen. En de vader en zoon die gisteren ernstig gewond raakten bij een schietpartij in Rotterdam... zouden zijn beschoten vanwege de handel in illegale vapes. Dat zeggen buurtbewoners tegen regionale omroep Rijnmond. Volgens hen was er voor het schietincident een ruzie. Twee verdachten van 55 en 56 zouden hebben geschoten... omdat ze de handel in vapes beu zouden zijn. Politie heeft dat nog niet bevestigd. De slachtoffers zijn een man van 51 en zijn zoon van 15. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Wel lokaal wat mist. Temperatuur daalt tot rond of een paar graden boven het vriespunt.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 Ja, en dan denk je van hoe zit het ook alweer? Maar dat heeft alles eh, te maken met ehm, een album wat eh, op handen is van eh, Alaska. Want daar hebben we het over. Alaska begon deze uitzending. En het gebeurt vaker dat wij met nummers weer van... nou ja, we beginnen er niet mee, maar we laten ze weer eens horen. het heeft alle reden toe. Welkom trouwens bij deze Alternative FM die in het teken staat van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want... Eh, Alaska is weer gesignaleerd met eh, nieuw materiaal. Tenminste, daar zijn ze mee bezig. Eh, Louis van Sinderen, de drummer, Frank Bond en Ferry Jonk. Dat zijn eigenlijk de drie waar het om gaat. En ze hebben alles een keer eerder eh, zich laten zien. En dat was bij de verschijning van eh, de heer Francis Alban Blake. Maar eh, dat, <laughs> ja, toen stond er in één keer een, eigenlijk een hele Alaska-band stond daar te, spelen. Maar goed, dit is uit 2015 uit mijn hoofd. Want dat was het album Prospero waar ze dit vandaan hebben gehaald. In Medias Res, dat is altijd een lekkere begin van een, ja, een programma. En daarom draaien we hem ook. Welkom dus eh, bij deze drie uur durende 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat gaan we doen? Eh, we gaan straks tussen 8 en 9. Dat is dus ook weer een eh, klein experiment. Want we gaan eens kijken hoe dat gaat als we dus een compleet uur helemaal iemand in de watten gaan leggen... en belangstelling gaan tonen voor, voor datgene wat hij maakt. En dat is Engel. hij heeft er alle reden toe om ja, hier te zijn. Want er is een album van hem uitgekomen in februari liedjes in mineur. En, eh, daar zal hij vanavond het een en ander van laten eh, horen en ook zien. Want eh, het is ook de enige uur dat we er zijn met YouTube. Tussen 8 en 9, dus niet 8 en 10. En dat heeft ook weer te maken met uh, Engel zelf. Want die moet de volgende dag samen met Jesper Huisman weer optreden in Middelburg. En dat ligt niet naast de deur, als ik, als ik even zo mag zeggen. Ehm, in dit uur proberen we ook nog een eh, gesprek eh, te voeren met Cheyenne Howell. Dat heb ik eh, van tevoren al opgenomen. En zij is van High on Shy. En dat heeft ook een reden, want de nieuwe single Get Him Out... die komt morgen uit. En dat was ook een reden om eens eventjes bij te kletsen. Nou, van Volendam naar een andere... ja, het is iemand die ook uit Volendam afkomstig is... maar tegenwoordig resideert zij in Tilburg. Um, ehm, waar zij dus de opleiding volgt eh, aan de Rock Academie daar. En dan heb ik het over Lucy Fabienne. Want die had eh, vorige week een single uitgebracht. maar is, is ook nog duvels goed eh, te horen op het Piers Songwriter Guild compilatie. En de single van haar heet Illusive. Every Sunday morning she used to drive up to the ocean side. Get in the water. magazines, my report cards could never have foreseen I'd be a singer. My Virgil's with me every step of the way reassures me, winking Nina's the infernal judge who's standing in a crowd and watches me repent for my sins through song. I will not lament the death of rock and roll continent's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. will screech from across the street. Reassurance seeking sinners will light my feet, provoked by opinions I made public on their television screen. But I will not lament the death of rock and roll. I will not let on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. My whole history in local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen. 15 seconden voor het einde sta ik dan nog iemand uit te leggen... Eh, hoe die <laughs> een auto moet parkeren hier op het eh, terrein naast eh, deze studio. want ja, het, de, de, gasten zijn er inmiddels. Dus dat gaat zo dadelijk plaatsvinden. Het was een beetje een Volendams blokje eigenlijk. Want we begonnen met Alaska, met Immedius Res van het album Prospero. En daarachter zaten Lucie Fabienne, die onder meer te horen is op een compilatie van het Peer Songwriters Guild. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor eh, Jacob D. Edward... die twee weken geleden hier in deze studio is eh, geweest. Maar dat was niet met het nummer wat je net hebt kunnen horen. En dat is Il Miglior Fabro Francis Alban Blake. Dat is eh, dus eigenlijk een, een soortement van ode aan Francis Alban Blake... Eh, en dat staat op het album Borderline. Wat door Volkskrant journalist Menno Pot is beoordeeld voor vier sterren. En Jacob D. Edward zegt vier ballen. Dus dat, eh, dat is een beetje hoe het eh, gelopen is. Nou, dat, is zeggende kunnen we dus gewoon even weer verder gaan met wat muziek te laten horen. Eén ervan is zeer binnenkort te zien in een C-punt. En dat is volgens mij in april. Moet je even kijken. Volgens mij op 6 april. Eh, dan eh, speelt Silver al daar. En dan zal ze ongetwijfeld ook dit nummer laten horen. En dat nummer dat heet Applaus. Van hoeveel mensen weet je echt hoe het met ze gaat? Alles goed is makkelijk gezegd, maar nog nooit echt door iemand gedaan. Slingers voor alle grote dingen, maar de grootste overwinningen blijven vaak ongezien. Maar nu vieren we juist die. Mag ik een applaus? en voor al je dromen mag ik een staande ovatie voor hoe ver je bent gekomen. Ook van mij zie je alleen hetgeen wat ik wil laten zien. Op het podium van het leven stralend, doelen behalend, maar vergis je niet het wel duizend en één keer. Bijna opgegeven, teleurgesteld in mezelf en in het leven. En nog steeds twijfel ik soms of ik genoeg ben, of iemand mij echt kent. En ik weet dat jij dat herkent, dus mag nummers achter elkaar in, eh, in dat verhaal. Want eh, dit was Jit met Dieper. En straks hoor, eh, hoor je het, nieuw, de nieuwe single van haar met Warmte. Dat is de single die morgen uitkomt. Maar die hadden we deze nog niet laten horen. En we vinden dat we het wel een beetje compleet moeten doen in, in dat opzicht. Wolfie met Buitenbereik hoorde je daarvoor. En daarvoor Silver met het nummer Applaus. Dus dat is een beetje wat we hebben laten horen. Nu, eh, tijd weer van iemand van dat gilde eh, uit Volendam. En die is ook ooit eh, geweest, maar dat is wel 12 jaar geleden. Dus zo lang is het alweer terug. One Clueless Friend en het nummer dat heet Undertow. Everything's black I tried to see, but I tremble uncontrollably. Behind the wheel, couldn't reach for safety even if I wanted to. running down and low, searching for the smallest thing that reminds me of home. Oh, I realize there's nothing left to find. Got an empty trunk and a sunken mind. mind takes me to this dream I hid. I stumble, terrified and blind. There a voice tells me it is time to choose. I could only save some. tried to feel, but this is just a part of me. It slowly heals, couldn't reach for peace, even if I wanted to. and blind. I'm blind. when there's salt in my wounds and it burns every day. It's so hard to describe the salt war in my mind. Turn the tides in so I can walk it off, reset my body and my mind. I need a daily job just to make it positive. All heals in time, oh my love, my love. We are better off apart, oh my love, my love. Don't act like it was hard. Uh doll and I fucked it up again I lost the love we shared, then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset, but I'd rather just move on Said that we could give it time, but I never wanted to give you mine. I just wanna accept the fact that we were never feeling fine. I don't wanna keep your hopes up. We were down for so long. For you, it was the only, but after two months, that was over. You were talking about a family But I'm not part of that fantasy I came and left with a sudden breeze Blown away like the autumn leaves, yeah Darling, I fucked it up again I lost the love we shared Then I can't get it back Darling, no need to become friends Please don't be too upset, but I'd rather just move on. Darling, I fucked it up again. I lost the love we shared, and I can't get it back. drie nummers achter elkaar. Eh, dat was uh, met Darling. Die heb je net eh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je uh, Rodon Series met een eigen opname. Dark Waters. En volgende week komt er een nieuwe single van haar uit. En daarvoor One Clueless Friend met Undertow. deze dame die hebben we ook hier gehad. En dat was bij de vorige editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is Koos. En dit is de echte singleversie. versie. to welcome self-pity Then I carried the time to read. Not That Deep, de single versie, Je hoort eh, Engel eh, al eh, op de achtergrond bezig zijn. En dat is ook meteen de aanleiding om het gesprek met Cheyenne Howell uit te gaan zenden. Want die had ik van de week al gesproken. En aanleiding is natuurlijk haar nieuwe single. we beginnen natuurlijk met een oude single van haar. En dat is What's Going On. Daarna het gesprek en dan Get Him Out. telefoon hebben wij Cheyenne. Of beter bekend, ja, zij is eigenlijk ook beter bekend als High on Shy. Want dat is natuurlijk eh, hetgeen wat ze doet. En we hebben dan aan de telefoon. Yes, hallo. Ja, eh, want dat heeft natuurlijk een reden. Eh, want het is vandaag, als we dit uitzenden, 27 maart. Maar op 28 maart komt weer een nieuwe single van je uit. Ja. Ja. Ehm, wat, eh, want want je, bent er al, je bent alweer een tijdje bezig, geloof ik, alweer met nieuw, nieuwe dingen al aan het uitproberen, toch? Ja, zeker. Ja, de laatste, de laatste release was natuurlijk vorig jaar eh, april. Mhm. Dus in die tussentijd eh, ben ik de studio ingedoken en heb ik eigenlijk gewoon lekker veel dingen uitgeprobeerd en gekeken wat ik nou zelf echt vet vind. En mhm. daar is nu dit uitgekomen. Ja, wat, wat vind je vet? Ja, gewoon even een tikje, klein tikje ruiger eh, dan wat, wat het vorige keer was. Mhm. En eh, ja, eigenlijk gewoon iets meer attitude in, in, in de muziek en ook in de tekst. Ehm, dus ja, vooral attitude en eh, ruig eigenlijk. Ja, is, is dat een beetje waarbij je ook een beetje aan het nadenken van... ja, ja, het is niet alleen de vorm, maar ook gewoon de muzikale richting? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eh, want, want, eh, was je dan, ja, want als je dan kijkt naar de EP die je dus hebt uitgebracht, vorig jaar is dat alweer, want ja, het is alweer bijna een jaar geleden dat je die EP hebt uitgebracht, Counterweight. Eh, maar wat is dan, ja, nou ja, het, je zegt het al, hè, het verschil is dat het iets ruiger is, maar had het dan ook dat nodig in jouw ogen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb ook gewoon, ik, ik, word natuurlijk ook weer een jaartje ouder en eh, ik merk gewoon heel erg op, eh, op dit moment hoe ik in het leven sta, is gewoon lekker doen wat ik zelf wil. En eh, ja, gewoon echt leven voor mezelf. En ik merk gewoon dat dat ook heel erg uit in, in de muziek die nu tot stand komt. En dat ik eigenlijk ook gewoon iedereen die luistert wil meegeven van... Ja, leef lekker je leven voor jezelf. En, en ja, dat is gewoon een bepaalde attitude ja. en hoop, hoop over te brengen eigenlijk. Ja, ga, eh, eh, dan gaan we het ook natuurlijk hebben over de inhoudelijke kant van het verhaal. Maar uh, zit er dan wat de teksten betreft ook een behoorlijke verandering in, in dat opzicht? Want ja, er was, met Counterweight was dat dan toch ietsje anders? Ja, nee, ik denk dat deze, deze single gaat ook weer wel over iets persoonlijks. En hm ik heb wel eigenlijk al de topic al eerder een beetje aangeraakt met uh, Carefully bijvoorbeeld. Mhm. Eh, van mijn vorige EP. Maar ehm, ja, Get Him Out gaat dus eigenlijk over ehm, zo'n stem in je hoofd die je dan continu tegenhoudt. Eigenlijk je houdt van ja, je volle potentie. Ehm, dus ja, eigenlijk dat zijn dingen die ik ook wel op counterweight heb aange, aange, aangeraakt. Maar waarvan ik nu denk van, oh ja, ik voel me nu wel Ehm, steeds, fijner om het er ook opener over te hebben of zo. Ja, ehm, dat, dat eh, vereist toch een bepaalde vorm van je kwetsbaar opstellen eh, in, in, in allerlei opzichten. Ook in je muziek. Ja, kan je dat eigenlijk ook? Of... Ja, ja, ik vind dat het ook steeds beter gaat. En eh, ik heb met de vorige EP ook al best wel wat dingen naar buiten gebracht waarvan ik dacht, oei, ik weet niet of ik dit eh, naar buiten moet brengen of zo. Maar mhm. eh, eigenlijk doordat ik dat toen al heb gedaan, dacht ik nu van, oh ja, het maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, mensen luisteren muziek om zich erin te kunnen vinden. En hoe eerlijker ik ben, hoe, eh, ja, hoe meer, meer mensen zich daar ook in kunnen vinden. Want ik bedoel, iedereen zit met, met, met problemen iedereen zit met dingen die hij misschien niet wil vertellen. Maar <laughs> ja, er moeten ook mensen zijn die dat wel gewoon dat taboe bespreken en wel gewoon er open over zijn. Ja, is het dan ook zo dat je denkt, nou, eh, om het even heel, eh, eh, dat, dat, noemen ze dan met het F-woord, en dan it, ik ga het gewoon doen. Ja, ja? doen. Ja? dat is het wel, ja. <laughs> ja. dus dus ja, je hebt, je hebt eigenlijk de drempel niet meer dan als ik jou zo beluister. Om, om dan toch zoiets iets te doen van, nou ja, ik, maak het maar gewoon bespreekbaar. Nee, ja, ik heb eigenlijk de drempel is eh, in ieder geval een heel stuk lager. Ja. Eh, en ik hoop ook heel erg dat, dat als ik dat doe, dat eigenlijk meerdere mensen dat gaan doen. Mm. Eh, om gewoon vrijer te zijn in dingen te vertellen en gewoon open, open te zijn naar mensen om je heen. Mm. Ehm, en ja, vooral Get Him Out gaat natuurlijk over dat, dat stemmetje in je hoofd gewoon zo belangrijk om ook tegen je innerlijke criticus gewoon soms nee te zeggen. En gewoon te denken van, weet je, <laughs> roep even op, <laughs> ik wil gewoon even iets doen. Ja. Eh, ja, ik denk dat het heel goed is om daar ook, eh, ook soms nee tegen te zeggen. Ja, eh, kun, jij, kun jij tegen een hele hoop dingen nee zeggen? Of ben je iemand... Ja of, <laughs> ja, of ben je iemand die heel graag altijd ja zegt? Een ja. pleaser. Ja, ik wil zeggen, ik ben heel slecht in nee zeggen. <laughs> Dus, eh, daar moet ik nog eventjes aan gaan werken. Ja. <laughs> Maar, ik ben wel steeds beter geworden in nee zeggen tegen mijn innerlijke criticus. Dus ah. dat is al het eerste stapje. Ja, maar als je dat vaker kan doen, dan kan je dus ook eh, tegen een aantal andere dingen ook nee zeggen. Denk ik, zomaar. ja ja. ja, eh, dat is een goed proces. Ja, eh, Get Him Out. Dat is dus eh, de, de, eerste nieuwe single na, nou laten we zeggen, bijna een jaar. Ehm, gaan er nog meer dingen volgen van jou? Absoluut. Ja? Ik heb, ja, zeker. Ik heb nog geen... ja, ik, ik, kan nog verder niks erover zeggen, maar... Eh, potverdorie. ja, ik bedoel, er ligt heel veel klaar, er ligt heel veel plank, dus er komt misschien wel dus dan eh, kunnen we in ieder geval eh, voorlopig het eh, doen met deze single. Dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Op Instagram, is It's High on Chai. En dat geldt ook voor Facebook. En dat geldt ook voor TikTok. <laughs> en op Spotify is het ook High on Chai. En Apple Music en al die dingen. passenger seat Not sure if I will make it, take it personally And I tried to make it out, tried to make it out alive Piercing broke my ears with this high bitch cream. He's crying like a baby cause he know he can win And I'm not his property, no I'm not his property this time It's the way side Every thought and every echo I got nowhere to hide Yeah, we're both tripped in my head Both tripped in my head, oh my When I'm on my own I look really alone It's a haunting melody that turns the radio on Crash a car into a tree Crash a car into a tree and die natuurlijk een beetje ook eh, gevraagd eh, naar haar avonturen bij de headliner. Want eh, daar was ze natuurlijk ook te zien. Deze Cheyenne Howell. En de band waarin ze speelt is natuurlijk High on Shy. bovendien zal zij daar niet als enige te zien zijn. Want ook op het hoofdpodium tijdens Bevrijdingspop op 5 mei zal ze te zien zijn. Maar dan als bandlid van Waterfront. Ja, inderdaad, daar eh, zal ze ook eh, te zien zijn. We sluiten af deze, dit uur, dit eerste uur met Honey I'm Home en Wishful Thinking.